Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Eh, eind januari naar de stembus. De gouverneur van het eiland heeft het huidige parlement laten ontbinden. Afgelopen donderdag zette het parlement de regering van premier Marlin af... na geruzie over hulpgeld. Nederland wilde miljoenen beschikbaar stellen... maar stelde wel de voorwaarde dat Sint Maarten een integriteitskamer zou oprichten... en dat Nederland de grensbewaking tijdelijk zou overnemen. Marlin wilde dat niet. Later kwam hij daarvan terug, maar dat was voor het parlement te laat waarna Marlin en vier ministers werden weggestemd. Een leider van een bende in Mexico is in een ziekenhuis vermoord. Hij lag in de kliniek om plastische chirurgie te ondergaan... om zijn uiterlijk te veranderen en zijn vingerafdrukken te laten verwijderen. Volgens de politie is hij samen met drie anderen vermoord door leden van zijn eigen bende. Ook worden artsen verdacht van medeplichtigheid. Mexico geldt als een van de gewelddadigste landen ter wereld. Vooral door het geweld tussen drugsbendes. In dit geval gaat het om een bende die brandstof steelt door pijpleidingen af te tappen. Acteur Kevin Spacey heeft zich ook op en rond de set van de tv-serie House of Cards misdragen. Dat zeggen acht medewerkers van de serie tegen de Amerikaanse omroep CNN. De acht spreken van een giftige sfeer waarbij Spacey geregeld seksueel getinte opmerkingen maakte en vooral jonge mannelijke medewerkers betasten. Eerder deze week werd de acteur beschuldigd van het aanranden in de jaren 80 van de destijds 14-jarige acteur Anthony Rapp. Netflix legde een paar dagen later de opname voor het zesde seizoen van House of Cards stil. En daarna kwamen er nog meer beschuldigingen tegen Specie. Het weer, land in maart steeds meer opklaringen. Minima rond 3 graden. In het zuiden en westen wat minder koud.